Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlander die in Roemenië verdacht wordt van het ontvoeren en doden van een meisje van 11 is overleden. De man van 47 kwam vanmiddag bij een auto-ongeluk in Brabant om het leven. Het OM denkt dat de man zelfmoord heeft gepleegd. Mogelijk reed hij met zijn auto bewust op een vrachtwagen. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn zeven kinderen omgekomen toen een deel van hun school instortte. Er zijn ook zeker 57 gewonden. De oorzaak van het instorten is niet bekend... maar er wordt rekening gehouden met fouten tijdens de bouw. Veel aannemers in Kenia zouden het niet zo nauw nemen met de bouwvoorschriften. Bij protesten tegen de Indonesische regering in de provincie Papua... zijn zeker 20 doden gevallen. Ook vielen er zo'n 70 gewonden. Honderden demonstranten gingen de straat op... en staken huizen, winkels en regeringsgebouwen in brand. Dat leidde tot confrontaties met ordentroepen... troepen al weken gaan demonstranten in Papua de straat op tegen racisme en discriminatie en voor zelfbestuur. De afgelopen tijd hebben zich ongeveer 5000 mensen met een niet-westerse achtergrond gemeld als bloeddonor. Dat komt volgens minister Bruins door de campagne die bloedbank Sanquin voerde. Die campagne werd opgezet omdat er een tekort is aan donoren met een niet-westerse achtergrond. Die hebben vaak een net iets andere bloedgroep dan autochtone Nederlanders. Sanquin zal zich de komende tijd richten op het vinden van nieuwe mannelijke donoren. Die zijn nu nog ondervertegenwoordigd vergeleken met vrouwen. Epke Zonderland is er volgende maand bij op de WK Turnen in Stuttgart. Hij twijfelde over deelname omdat hij last had van zijn bijholtes. Daardoor kon hij niet genoeg trainen. Vorig jaar won hij de wereldtitel op de WK in Qatar. Het weer vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgenochtend kan vooral in het westen een bui vallen... en in de loop van de dag gaat het in het hele land regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB.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 Wij gaan naar de man die geboren is in de plaats Happy in Texas. Nou, daar moet je blij van worden. Over wie hebben we het? Over Buddy Knox. Dit is Storm Clouds. Storm clouds soon will gather. The blues are like the weather. They bring tears like a storm cloud brings rain. Storm winds are blowing, saying I got ways of knowing. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Rain, wash away my tears. Rain, wash away my fears out of my heart. Storm clouds soon will gather. The blues are like the weather the weather. They bring tears like a storm cloud brings rain. Storm winds are blowing, say, and I got ways of knowing. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Rain, wash away my tears. Rain, wash away my fears out of my heart. Storm clouds soon will gather blues are like the weather. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Rolling thunder. This old house once knew my children. This old house once knew my wife. This old house was home and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shout. Now she trembles in the darkness when the lightning walks about. Well, I ain't gonna need this house no longer. I ain't gonna need this house no more. I ain't got time to fix the shingle. I ain't got time got a window in the pane. Ain't gonna need this house no longer. I'm getting ready to be the same. This old house is getting shaky, boys. This old house is getting old. This old house flips in the rain now, and this house flips in the cold. And my knees are getting chilly, but I feel no fear of pain. For I see an angel peeping through a broken window pane. Well, I ain't gonna need this house no longer. I ain't gonna need this house leaving. He don't know I'm gonna leave. He'd wake up by the fireplace and he'd sit there howling grief. But my hunting days are over. I ain't gonna hunt the coon no more. Gabriel done brought in my chariot when the wind blew down the door. Well, I ain't gonna need this house no longer. I ain't needing this house no more. Ain't got time to fix a shingle. Ain't got time to fix Misschien ken je hem beter van de versie van Shaking Stevens uit de jaren 80, maar dit was origineel van Carl Bulkens This Old House. We gaan naar 1991, doen we samen met een eh, zeer succesvol country duo genaamd Brooks and Dunn. Wie kent ze niet? Dit is Brand New Man. I saw the light, I've been baptized by the fire in your touch and the flame in your eyes. of Kentucky. Dat was Johnny C. Dan gaan we naar een dame die de meeste mensen meer kennen uit de film Grease. Maar ze heeft ook een hele hoop uh, hele succesvolle country nummers op haar repertoire staan. We hebben het over Olivia Newton-John. Dit is Not For You. zo'n hele herkenbaar geluid. Slim Whitman en Anytime You're Feeling Lonely. Wij gaan naar Stonewall Jackson en die heeft het Keep Off The Grass. En dan heeft hij het niet over het feit dat je niet over zijn gezondje mag lopen. I started out smoking marijuana When I was only 17 years old I really liked the kick that it gave me told is een nummer wat we eh, ja, eigenlijk meer in verband brengen met de Tweede Wereldoorlog, omdat er eh, de nodige versies op gemaakt zijn. Maar eigenlijk is het geschreven door een, eh, een Tsjechische componist. En we kennen natuurlijk ook de Duitse uitvoering, hè? Rosa Moende. Maar dit was veel en veel eerder. Wat gaan wij doen? We gaan naar de Juts. Have mercy. I was standing in line at the city bus stop, soaked to the skin from the rain raindrop. I see you driving by. with your arm around some little brunette. You say you won't be home because you're working late. Honey, I'm no fool, you've been out on a date. The lipstick on your collar gives your game away. It's strawberry red and mine's pink rosy. Have mercy on me. You treat me so see for his coat turned to green.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 En daarvoor draaiden we Lynn Anderson met Snowbird. En de volgende plaat die alweer voor jullie klaar staat, die is van Loretta Lynn en die heet Blue Kentucky Girl. Never Seen Those Eyes. Dat waren de Forrester Sisters. Wij gaan naar een plaat met een titel waar ik 100% achter kan staan. Hij is van Toby Keat en hij heet A Little Less Talk and A Lot More Action. Dus ik hou snel mijn mond dicht. I was getting kind of tired of her the chatter. Nothing I could say ever seemed to matter. So I took a little dive just to clear my head. I saw a flashing neon up some satisfaction with a little less talk and a lot more action. talking a lot more action. Little less talk, if you please. A lot more loving is what I need. Let's get on down to the main attraction with a little less talk and a lot more action. deal and label. The look on her face, it was perfectly clear. She said, Somebody please get me out of here. The look she shot me through the glass refraction said, A little less talk and a lot more action. A little less lucky one. Look what I've gone and done. I let her steal my heart. I know we'll never part. She brings me joy, so much fun. Ain't I the lucky one? En zo heet hij van Martin Robbins. Ain't I the lucky one? Sepp Turner. We gaan terug naar begin jaren 50. Dit is The Chew Tobacco Rack. tobacco rag. I even like to smoke cigarettes sometimes, but when it comes to dipping, I'll draw the line. Ding doo, ding doo. chew tobacco, chew tobacco, chew tobacco rag. If you chew tobacco, don't spit on the floor. Expect to be read in the customer door. Ding doo, ding doo. chew tobacco, chew tobacco, chew tobacco rag. you try, you sure want more. Ding dong, ding dong, chew tobacco, chew tobacco, chew tobacco rag. Just get a big plug and bite off the end and let it run down and off your chin. Ding dong, ding dong, chew tobacco, chew tobacco, chew tobacco rag. If you chew tobacco, don't spit on the floor. Respect the red in the customer door. a chew tobacco, chew a rag. You can smoke cigarettes while the sun goes down, but I'll chew tobacco and spit on the ground. Ding, dong, ding, doo, chew tobacco, chew tobacco, chew tobacco rag. Spit all night. Ding, dong, ding, dong. Chew tobacco, chew tobacco, chew tobacco rag. If you chew tobacco, don't spit on the floor. Expect to red in the custard door. Ding, dong, ding, dong. Chew tobacco, chew tobacco, chew tobacco rag. Ding, ding, rag. Nashville Legends. together at night on a crowded street. I may never reach across your body to kill the light in your sleep. Maybe I'll never watch you dressing. Dit is er ook zo eentje. That's as close as I'll get to loving you. Dat was Aaron Tippin op Nashville Legends. We gaan naar Boxcar Willie. En die heeft het over Keep on Rolling Down the Line. lying in the child. of mine. Now I'm happy in the child. troubles to the associëren we altijd met bepaalde artiesten. En natuurlijk Trying in the Chapel, natuurlijk met Elvis. Hoewel dit een versie is die veel ouder is uit 1953 van Daryl Clan. Goed, het zit er alweer op voor vandaag. Dat was hem, de Nashville Legends. Ik bedank jullie hartelijk voor het luisteren. Ik hoop jullie uiteraard allemaal volgende week weer aan de andere kant van de speaker te ontmoeten. En wij gaan eruit met een lekkere vlotte van Tanja Tucker.